Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is beëdigd en de kiek is genomen op het bordes van Paleishuis ten Bosch. Collega Roel heeft meegekeken. En je zag dat de spanning op de gezichten van de nieuwe eh, regeringsploeg nog steeds zichtbaar was. Wel minder dan tijdens de beëdiging. Eh, maar nu zijn ze dus op weg naar hun eigen ministeries. Want daar vindt ook nog ceremonie plaats. Eh, vaak overdrachten met de voorgangers. En dat zal de komende 2,5 uur gebeuren. En dan kan het kabinet echt aan de slag. Morgen en overmorgen staan al de eerste debatten gepland. Het aantal vergiftigingen met designerdruk 3-MMC is afgelopen jaar bijna verdubbeld. Gemiddeld bijna vier keer per week kwam er een melding binnen. gebruik van 3-MMC is erg populair tijdens het uitgaan... maar kan gevaarlijke bijwerkingen hebben, vertelt deze vergiftigingsexpert. Die bijwerkingen zijn hartkloppingen, hoge hartslag, enorme spierspanning. En de belangrijkste is eigenlijk enorme temperatuurontwikkeling. Dus je krijgt oververhitting. En mensen krijgen daardoor, door die oververhitting, juist weer orgaanschade. En er zijn zelfs mensen aan overleden. Dus nee, dit is geen onschuldig middel. De toename in meldingen is opvallend. De drugs is sinds 2021 strafbaar en meestal neemt het gebruik dan ook af. Middelbare scholieren die een vak moesten herkansen horen vandaag of ze alsnog geslaagd zijn. Het is niet bekend hoeveel leerlingen een tweede kans kregen. Alle cijfers worden pas in het najaar bekendgemaakt. Leerlingen in speciaal onderwijs doen in andere periodes hun staatsexamen. Zij kunnen tot eind augustus de uitslag te horen krijgen. En in veel straten hangen oranje slingers en vlaggetjes om het Nederlands elftal vanavond te steunen op het EK. Maar in de haven van Rotterdam gingen ze nog een stapje verder. Een enorm vrachtschip was daar zo beladen dat er alleen maar oranje containers te zien waren. Die gaan de aftrap niet halen, het schip wordt al uitgeladen. De eigenaar is trouwens een Duitser, dus als het zou komen tot de finale Duitsland-Nederland... wordt het schip opgestapeld in de kleuren van de Duitse vlag. Krijg je nog het weer? Een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de 4 kilometer. De weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk op de A10 7 kilometer file tussen Schiphol en de Nieuwe Meer.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 Het kabinet Schoof is beëdigd. De nieuwe ministers en staatssecretarissen hebben op Paleishuis Den Bosch... voor de koning de eed of belofte afgelegd. Dick Schoof heeft de koninklijke besluiten ondertekend... en is nu echt premier van Nederland. Bij Israëlische aanvallen op de stad Gaan Yunis in het zuiden van Gaza zijn negen mensen om het leven gekomen. Dat zeggen Palestijnse gezondheidsfunctionarissen die onder controle staan van Hamas. En het aantal meldingen van vergiftigingen met de druk 3-MMC is flink toegenomen. Vorig jaar was er een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor... zegt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Dan het weer, bewolkt en regenachtig.